Moutschreurs met het NOS Journaal. Het was vandaag de koudste 16 september ooit gemeten. In de beeld werd het maar 12,9 graden. Het oude record stamt uit 1972, toen was het 13,4 graden. Behalve koud was het hier en daar ook bijzonder nat. Dokkum in Friesland kreeg te maken met een wolkbreuk... waardoor straten onder water kwamen te staan. Door een gebrek aan wind bleef de regen lang op dezelfde plaats hangen. De plaatselijke HEMA moest sluiten omdat het dak instortte door het vele regenwater. Op Sint Maarten is voor het eerst sinds orkaan Irma een vliegtuig van KLM geland. Het toestel gaat toeristen en mensen die hulp nodig hebben van het eiland halen. Er is plaats voor 268 passagiers. Medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken vliegen mee om de evacuatie te begeleiden. De Boeing 747 was vanuit Amsterdam eerst naar Curaçao gevlogen om daar personeel en goederen op te pikken. In de Amerikaanse stad St. Louis zijn protesten uitgelopen op rellen. Mensen demonstreerden tegen de vrijspraak van een blanke ex-politieman... die een zwarte man had doodgeschoten. De politie zette traangas in en vuurde rubberen kogels af... nadat een groepje demonstranten ruiten had ingeslagen... en bakstenen naar de politie had gegooid. De Ierse rockband U2 had vanavond een optreden gepland in St. Louis. Het concert gaat niet door omdat de politie de veiligheid niet kan garanderen. In Turkije zijn 74 vermoedelijke strijders van islamitische staat opgepakt. Dat gebeurde tijdens een antiterreuractie in Istanbul, waar op 15 adressen huiszoekingen waren. Bijna alle verdachten komen uit het buitenland, maar waar vandaan is niet bekendgemaakt. Ze worden het land uitgezet. IS wordt verantwoordelijk gehouden voor meerdere aanslagen in Turkije. Daarbij kwamen de afgelopen twee jaar meer dan 300 mensen om het leven. Het weer vanavond en vannacht opklaring. Het koelt af naar een graad of zes. Morgenochtend eerst plaatselijk mist.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 Suddenly the sun goes up and I feel. A green flash is zipping right where I'm standing. The sunlight cut into the bone, bone, bone. Start the healing. Oh, I, when I danced through the blisters at night, and I laughed till I cried and cried. And I ran to my feet, couldn't run no more. And I sang till my lungs were burning, till I know I'm alive, alive. And I said till I can't hear. your location. Let's focus on communicating. Cause I just need the time and place to come through. Place to come through. Send me your location. Let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. At times I wonder why I fool with you, but this is new to me this is new to you initially. I didn't wanna fall, but you gathered my attention, it was all for you. So don't take advantage, don't leave my heart damaged. I understand that things go a little bit better when you plan it. Oh, so won't you send me your location? Let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. your location. Let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. I don't wanna fall in love off a subtweet, so let's keep personal. I got a lot of cool spots that we can go. Tell me what's the move, and I got you. I'm only acting like this cause I like you just give me the vitals. Laden, oh, I might make you mine by the night then. Share me your location, let's focus on communicating. Cause I just need the time and place to come through. Place to come through. Send me your location, let's find the vibrations. I don't need nothing else but you. ride, ride, ride. Come and vibe with me tonight. I don't need nothing else but you. I don't need nothing else but you. Ride, ride, ride. Come and vibe with me tonight. I don't need nothing else but you. van onze aardkloot. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten tot in de verste uithoeken van ons continent.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 Even ja, eerlijk gezegd, ja, Sun Comes Up is wel een van mijn ja, persoonlijke favorieten. Om het even zo te mogen zeggen. we zijn er weer. We zijn begonnen aan het tweede uur van de Euro Breakdown. de nummers, ja, gaan we weer van start. We gaan kijken wat, eh, wat, wat, er, eh, wat er deze maand allemaal zoveel is aangevraagd. Wat er allemaal gedraaid is. De lijst is, eh, is een beetje vastgesteld weer deze maand. En ehm, ja, ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Ik ga dit tweede uur gaan we ook natuurlijk nog twee, denk, misschien wel drie potentieeltjes nog even toevoegen aan dit tweede uur. Kijken wat jullie daarvan vinden. Ehm, daarbij ja, is de Euro Breakdown natuurlijk, zoals jullie weten, gebaseerd op de beste, beste hits die Europa heeft. En eh, ze is eh, vorige week, is eh, deze jonge dame, is ehm, op van plek 0-0, helemaal nada niente, is zij binnengekomen op plek 25. Dan heb ik het natuurlijk over Taylor Swift met Look What You Made Me Do.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 Alarm without no warning. You're by my side, and we've got smoke in our lungs. Last night we were way up. think I'm falling. I'm not proud, but I'm usually the type of girl that would hit and run. Uh, no risk, so I think I'm all in. When I kiss your lips, through my heart put d o w Inderdaad, de enige echte Euro Breakdown, de top 40 van Europa. Je hoort net eh, Rita Ora met Your Song is nog steeds op plek 24 gevonden te vinden in de Euro Breakdown. We gaan eh, even verder naar een eh, ja, artiest die ja, een, ja, wel een introductie nodig heeft, vind ik even kort. Ehm, dan hebben we het over Ben Haggerty. die luisterde op de basisschool naar teksten die hij op zijn leeftijd nog helemaal niet mocht horen. Vanaf zijn vijftiende schrijft hij teksten en begint hij zijn eerste nummers te rappen. In 2000 brengt hij onder de naam Professor Macklemore zijn eerste EP uit... en is hij te horen op het album Progress Elevated Elements. In 2005 brengt hij met The Language of My World zijn eerste album uit. Kort voordat hij Ryan Lewis leert kennen. De twee worden niet alleen goede vrienden, maar gaan formeel in 2009 ook samen muziek maken. In 2011 brengen ze de single Can Hold Us uit. Maar het is twee jaar later Thrift Job, waarmee ze wereldwijd door zijn gebroken. De track is af komstig van het debuutalbum van het duo The Heist. Uh, Thrift Shop weet de eerste plaats van de Nederlandse top 40 te bereiken... en in een release van Can Hold Us eh, schopt het later tot de vierde plaats in ons land. Daarna staan de twee nog twee keer in de top 40 genoteerd. Ook in de Euro Breakdown zijn ze meerdere malen terug te vinden. En... Ehm, ja, om dan gelijk maar door te pakken op eh, onze geweldige Macklemore... gaan we luisteren naar een nummer dat hij samen op heeft genomen... met niemand minder dan Skylar Grey. Dus dan gaan we luisteren naar... Glorious. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. We gaan er tegenaan. You know I'm back, like I never left. I never left. Another sprint, another step. Another step. Another day, another breath. Another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I never slept. I got a new attitude and a lease on life is a piece of mind. Seeking a find I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride you die twice. Once when they bury you in the grave, and the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth, did I take more than I gave? Did I look out for the people, or did I do it all for fame? Legend is Exodus, searching for euphoria, trudging through the mud get thrill I'll take over the wheel And give you the touch you're missing yeah. Zed en Liam Payne. We hebben ons vorige keer eh, redelijk verdiept in eh, Liam Payne eigenlijk. En ik, ik eh, besef me eigenlijk net dat we Z eigenlijk helemaal nooit behandeld hebben. En Z, ja, het is de laatste letter van het alfabet. Oh, oh, oh, ik vind hem zo slecht, jongen. Ik snap nou wel bij mijn vriendin dat ik af en toe geen humor heb. Maar dat ben ik. Hey, we gaan even wat verder in uh, biografie duiken van ja, artiest Z. ook wel beter bekend als Anton Zaflavski. hij begint zijn muzikale loopbaan in 2002 in de metalgroep. Zo, Dioramic. Eh, de elektronische muziek blijft hem echter prikkelen. En in 2009 besluit hij het roer valikant om te gooien. Na verschillende producties onder meer eh, voor Skrillex, Fatboy Slim en de Black Eyed Peas... komt zijn groot doorbraak als zijn remixen voor Lady Gaga het album eh, The Born This Way schoppen. ook heeft hij productiewerk gedaan voor Eva Simmons en Justin Bieber. Eind 2012 verschijnt zijn debuutalbum Clarity. Vanuit het album bereiken de drie singles eh, de, de tipparade Spectrum, Clarity en Stay the Night. Stay the Night, ja. <laughs> Stay the Night, Stay the Night. Wat hij samen met Haley Williams van eh, Paramore heeft opgenomen... Eh, wordt in januari 2014 door verschillende radiostations uit door Europa uitgeroepen... tot de beste hit van dat jaar. Later dat jaar levert hem dat ook een bijdrage op aan Break Free van Ariana Grande. Ja, <coughs> zo, even slikken. In 2015 uh, werkte hij samen met Selena Gomez met de track All I Want You To Know... Eh, afkomstig van zijn tweede album True Colors. Daarmee scoort de Duitser zijn tweede top 40 hit. In juni wordt, komt de samenwerking met John Bellion Beautiful Now ook in de top 40. En eveneens ook de eh, verschillende radiostations, waaronder Radio 538, Q-Music... en natuurlijk ook ZFM Zandvoort roepen hem uit tot het, de plaat van het jaar. Dat Zet eh, overtuigd is van het succes van de samenwerking... blijkt dat als hij in februari 2017 eh, nummer Stay uitbrengt... En met een samenwerking met Alessa, eh, sorry, Alessa Cara. En later dat jaar werkt hij ook natuurlijk aan die prachtige track die we net geluisterd hebben... Get Low, samen met Liam Payne. Jongens, jongens, jongens, we hebben nog maar 27 minuten. En dan zit week 4, jaargang 1 van de Euro Breakdown er alweer op. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we eh, nu al gaan stoppen, zoals ik net zeg. We hebben nog 27 minuten. En ik heb eh, een, eh, ja, een nummertje eruit gepakt voor jullie. voor ja, voor, de, voor de, de liefhebbers onder ons van, van deze mensen de liefhebbers eh, van, eh, van één republiek, zullen we ze dan maar noemen. Hè? Ach, hebben ze, nog, hebben ze nog introductie nodig? I remember talking, Ik denk het niet. we could find. Burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for the places we know we never tried. But then, oh, we found some rich love. I remember feeling broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count on my pennies or worship the Hollywood sign. Just say, hey man, nice to meet you. They should take everyone one last time. Then I know, cause I found some fake love. Broke as a bottle of wine. But drink with you all damn night not trying to trade up. Cause if we don't find money, then what we got, honey, is just enough. We got some rich love. Just say, Do you remember dancing the parties out in the yard? We would piss off the neighbors, they'd eventually call the cops. And I was saving up for something, hoping life would finally start. Cause oh, we had some new love. Oh, cause about love. That you know it. Dit was eh, ja, mijn... Eh, mijn ja, hoe, hoe, zullen we deze rapper eens even noemen? Hmm, Bob Non-Stop DJ? Nee, nou, die komt hierna nog wel. Nee jongens, eh, we luisterden net natuurlijk naar Demi Lovato, Sorry Not Sorry. Daarvoor hadden we natuurlijk One Republic featuring Seep met Rich Love. Deze twee heerlijke, heerlijke nummertjes staan op dit moment genoteerd in de Euro Breakdown spannend hè. Hey, One Republic vindt je terug op plek 14. En Demi Lovato is nog steeds terug te vinden op plek 15. Eh, zoals ik zei, we gaan alleen op dit moment de highlights draaien van de Euro Breakdown van de eerste maand. Ik moet zeggen, het zijn er nogal wat. Maar ja, we hebben je het natuurlijk ook over 40 nummers. Maar voordat we naar die 40 nummers toe gaan... wou ik toch nog even naar een, uh, een potentieel toe gaan. Want eigenlijk eh, wou ik er toch nog wel eentje van, van draaien. Waarvan ik eh, ja, eigenlijk wel eh, nieuwsgierig ben eh, wat, jullie daarvan vinden. Ik zijn ook nummers die ik ook, ook misschien nog niet eerder gehoord heb. Hè? Dus vergeef me als het niet is wat het zou moeten zijn. Ik hoop natuurlijk altijd dat het, dat het een heerlijke plaat is. Maar we gaan vandaag in ieder geval luisteren naar Tim Guards met Kamara en Nicole Guards met What You Want. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat me jullie commentaar even horen via de Facebookpagina. Of stuur een berichtje. Of, sterker nog, bel in via nummer 0235730393. Ik herhaal 0235730393. We gaan luisteren naar Tim Guards, Camorra en Nicole Guards. What You Want. ik moet zeggen, ik vind het een lekker nummer. Ik vind het echt een lekker nummer. Ik vind het die Breakdown potentieel die we zeker volgende week nog een keertje moeten horen. Dus ik ga hem eh, toevoegen eh, in ieder geval aan eh, ja, het potentiële lijstje. En ehm, ja, ik, ik, ben echt heel erg benieuwd naar jullie mening. Want echt, nogmaals, ik, ik vind het echt een, echt een geweldige plaat. Had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Ik vind dat het wel wat weg heeft van ja, de wat oudere muziek eigenlijk uit, uit de periode. Dat je, this song is dedicated to all the rights in the nation. Een soort van helium stemmetje uh, zijn natuurlijk wel uh, ja, voor, Lonely is ook zo'n stemmetje gebruikt van Econ. Eh, dat is ook alweer een tijdje geweest. Maar daar doet het mij een beetje aan denken. Het geeft mij een beetje de, ja, de ouderwetse vibes, om het zo te zeggen. En dat klinkt heel, heel dubbel. <clears throat> maar we gaan weer terug <laughs> naar de Euro Breakdown. nogmaals, wil je weten waar dit nummer te vinden is? Dat is te vinden onder de titel What You Want. En dat is gedaan door Tim Guards en Camorra. En eh, in samenwerking met Nicole daarbij. We gaan weer eh, terug eh, naar de Euro Breakdown. Ik beloof dat ik deze nieuwtjes nog even zal uploaden. En ja, ja, ja, ja. We zijn er alweer bijna jongens, nog een kwartiertje. Ik vind het toch altijd veel te snel gaan. Echt waar. Maar ja, het is wat het is. Dat is een beetje het spreekwoordje waar ik de laatste tijd eigenlijk mee zit. het is wat het is. Maar ja, dat is het ook. Je kan er niks, niks, anders, niks anders van maken. Maar ja, jullie zijn wel mijn mensen. En daarmee leiden we Mi Gente, de original mix van J Balvin en Willy William in. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para pena comienza. se C'est comme si, c'est ma chérie. La la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. Y Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fue la ¿Y dónde está el gigante? Sí, yeah, yeah, yeah. Louis Thompson and Babe. You say you know me, know me well, but Back these days I don't even know myself. No, I always thought I'd be with someone else. I thought I would own the way I felt. Yeah, I call you, but you never even answer. I tell myself I'm done with wicked games, but then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh. You drag me down, you fuck me up. We're on the ground, we're screaming. I don't know how to make it stop. I love it, I and I can't take it. But I keep on coming back to you. I know my friends, they give me bad advice. Like, move on, get you out my mind. But don't you think I haven't even tried? You got me cornered and my hands are tied. You got me so addicted to the drama. I tell myself I'm done with wicked games. But then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh, you stress me out, you kill me, you drag me down, you fuck me up. Ja, ja, ja, ja, je hoorde Imagine Dragons met Thunder. Dat is, eh, ja... Bijna, we zijn er bijna jongens. We zijn eh, aan het einde van ook alweer een, een, vierde aflevering van de Euro Breakdown. We gaan deze natuurlijk afsluiten dan eh, ja, met de onbetwiste nummer 1. ja, dan heb ik het over niemand minder dan onze lieve, lieve Dua Lipa. Ik wil jullie bedanken voor deze week. Het was eh, een, een, leerzame week. Het was een gezellige week. Ik hoop in ieder geval dat eh, de lijst eh, volgende week ja, weer voor verrassingen gaat zorgen. Ik ga nu ook iedere week weer potentieeltjes opzetten. Andere potentieeltjes die jullie eerder hebben gehoord... zal ik volgende week ook gaan meenemen en gaan plaatsen in de Your Breakdown. Nogmaals, ik wil jullie onwijs bedanken gaan eruit met Dua Lipa, New Rules. De nog steeds onbetwiste nummer 1, al drie weken lang in de Euro Breakdown. in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me.